Vijf uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vaccineren is echt op stoom nu en dat zien we in de cijfers. Het RIVM meldt dat die ook afgelopen week naar beneden gingen met 18% vergeleken met een week eerder. We zien eigenlijk in alle regio's hetzelfde positieve beeld. Dus overal gaat het de goede kant op en eh, dalen de cijfers. Eh, er zijn nog wel wat verschillen tussen regio's, maar die, zien we eigenlijk altijd. Het RIVM durft nog niet te zeggen wanneer de coronaregels niet meer nodig zijn. Minister Hugo de Jonge heeft al eens laten vallen dat de regels in september afgeschaft kunnen worden. Of dat realistisch is, hoor je in de NOS op 3 3FM-podcast Lang Verhaal Kort. In Nederweert in Limburg zijn bij een stalbrand 4600 varkens omgekomen. Een stal ernaast staat ook in brand. Daar probeert de brandweer 3000 varkens te redden. De Universiteit van Amsterdam mag volgsoftware blijven gebruiken als studenten thuis tentamens maken. Die proctoring software bekijkt of je tijdens de toets met anderen praat en of je andere tabbladen opent om antwoorden op te zoeken. Tot woede van studenten. Door het proctoring eh, ehm, programma wordt eh, word je gefilmd en eh, je, tijdens het maken van je tentamen mag je niet voor die camera van je laptop verdwijnen. De rechter zei vandaag in hoger beroep dat de UvA zich aan de regels houdt. En goed nieuws voor medewerkers van de politie. Zij krijgen er geld bij, 1,3 om precies te zijn en eenmalig 750 euro. Agenten dreigden de laatste tijd met stakingen, onder meer bij de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Bondscoach Frank de Boer wil nog niet zeggen wie er keept bij Oranje op het WK. Dat gaan we zien tegen Oekraïne. In ieder geval niet Jasper Sielissen, die bleek vorige week corona te hebben... en vandaag besloot de bondscoach hem thuis te laten. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. Morgen opnieuw zonnig en nog wat warmer. Het kan plaatselijk 28 graden worden. In het zuiden kan het in de avond lokaal wel wat regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort.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 Everything is clear and everything is new. So you won't be leaving, will you? you don't you feel like breaking? Key and Onyx, mine rider. When I'm up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het RWS Journaal. Het doel van ruim een miljoen prikken tegen corona is afgelopen week niet gehaald. Volgens het RIVM zijn er afgelopen week 900.000 prikken gezet. Ongeveer 250 mensen die zich vorige week hebben laten testen... bij GGD-locaties in Bergen-op-Zoom of Goes... hebben een onterechte positieve uitslag gekregen... door een aanpassing in het laboratorium. De GGD belt hen vandaag nog op om de uitslag recht te zetten. En koningin Maxima heeft de jaarlijkse appeltjes van Oranje uitgereikt aan drie organisaties die zich inzetten voor psychisch kwetsbare mensen.